Kees Groot met het NOS-journaal. Allebei een schietincident. Twee mannen openden het vuur in en naast een markthal. Er zijn ook verschillende gewonden. De daders zijn door de politie overmeesterd. Verschillende bronnen melden dat het Palestijnen zijn. In Amsterdam is een dode baby gevonden. Een voorbijganger trof het lichaampje aan in de bosjes bij de Sloterplas. Waardoor de baby is overleden is nog niet bekend. De politie kan ook nog niet zeggen of het om een jongen of meisje gaat en hoe oud het kind was. Het Kamerdebat over de nasleep van de Teven-deal is voor minister Van der Steur met een sisser afgelopen. Er werden geen moties tegen hem ingediend. Van der Steur erkende opnieuw dat hij zich als Kamerlid te veel heeft bemoeid met een kabinetsbrief over de kwestie. De coalitiepartijen nemen genoegen met de antwoorden van Van der Steur. Volgens de VN zitten er in de belegerde Iraakse stad Fallujah veel meer burgers vast dan tot nu toe gedacht. Het zijn er geen 50.000, maar mogelijk 90.000. Fallujah is sinds 2014 in handen van IS, maar het Iraakse leger probeert de stad te heroveren. De inwoners hebben honger en dorst en er is geen elektriciteit. Het aantal meldingen van fysiek geweld tegen treinpersoneel is vorig jaar gedaald met 23 procent. In 2015 werden er maatregelen genomen om de sociale veiligheid rond het spoor te verbeteren. Of dat ook tot de daling heeft geleid is de vraag. Het kan ook zijn dat treinmedewerkers minder melden omdat ze denken dat dat toch niet helpt. Energieproducent Delta krijgt geen geld van het kabinet voor de kerncentrale in Borselen. Volgens minister Kamp is er geen financiële ondersteuning nodig om de verouderde centrale in bedrijf te houden. Delta is teleurgesteld en zegt dat het besluit van Kamp kan leiden tot verlies van 300 banen. Delta heeft het moeilijk door de lage elektriciteitsprijzen.